12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Roemeense referendum over een grondwetswijziging om het homohuwelijk tegen te houden is mislukt. De vereiste opkomst van 30 werd niet gehaald, maar bleef steken op 20 Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei zit vast in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Volgens media in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Interpol kreeg vandaag bericht dat Hongwei ontslag neemt. De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang... benoemd tot interim-president. Volgende maand wordt een nieuwe topman gekozen. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie. Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden... zoals ernstig mishandeld en verkracht. De 30-jarige Marinova was het gezicht van een regionale tv-zender in Bulgarije. Ze hield zich bezig met een onderzoek naar fraude met geld van de Europese Unie. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een verkeersongeluk 20 mensen om het leven gekomen. Een limousine knalde in de plaats Co. Harry met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Onder de slachtoffers zijn alle 18 inzittenden van de limousine. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. Het weer. Vannacht klaart het op bij een minimumtemperatuur van 2 tot 6 graden.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 Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei zit vast in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet... Volgens media in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Interpol kreeg vandaag bericht dat Hongwei ontslag neemt. De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang... benoemd tot interim-president. Volgende maand wordt een nieuwe topman gekozen. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie. Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden... zoals ernstig mishandeld en verkracht. De 30-jarige Marinova was het gezicht van een regionale tv-zender in Bulgarije. Ze hield zich bezig met een onderzoek naar fraude met geld van de Europese Unie. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een verkeersongeluk 20 mensen om het leven gekomen. Een limousine knalde in de plaats Co. Harry met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Onder de slachtoffers zijn alle 18 inzittenden van de limousine. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. Het weer. Vannacht klaart het op bij een minimumtemperatuur van 2 tot 6 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Morgen periode met zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger.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 De vereiste opkomst van 30% werd niet gehaald, maar bleef steken op 20%. Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei zit vast in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet... Volgens media in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Interpol kreeg vandaag bericht dat Hongwei ontslag neemt. De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang... benoemd tot interim-president. Volgende maand wordt een nieuwe topman gekozen. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie... Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden... zoals ernstig mishandeld en verkracht. De 30-jarige Marinova was het gezicht van een regionale tv-zender in Bulgarije. Ze hield zich bezig met een onderzoek naar fraude met geld van de Europese Unie. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een verkeersongeluk 20 mensen om het leven gekomen. Een limousine knalde in de plaats Co. Harry met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Onder de slachtoffers zijn alle 18 inzittenden van de limousine. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. Het weer. Vannacht klaart het op bij een minimumtemperatuur van 2 tot 6 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Morgen periode met zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger.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 De vereiste opkomst van 30% werd niet gehaald, maar bleef steken op 20%. Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei zit vast in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet... Volgens media in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Interpol kreeg vandaag bericht dat Hongwei ontslag neemt. De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang... benoemd tot interim-president. Volgende maand wordt een nieuwe topman gekozen. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie. Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden... zoals ernstig mishandeld en verkracht. De 30-jarige Marinova was het gezicht van een regionale tv-zender in Bulgarije. Ze hield zich bezig met een onderzoek naar fraude met geld van de Europese Unie. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een verkeersongeluk 20 mensen om het leven gekomen. Een limousine knalde in de plaats Co. Harry met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Onder de slachtoffers zijn alle 18 inzittenden van de limousine. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. Het weer. Vannacht klaart het op bij een minimumtemperatuur van 2 tot 6 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Morgen periode met zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger.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 De vereiste opkomst van 30% werd niet gehaald, maar bleef steken op 20%. Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei zit vast in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, tegen Nieuwsuur. Rusland levert zo'n 40 van het gas in Europa... en er wordt nu gewerkt aan een nieuwe pijpleiding, de Nord Stream 2. Volgens Hoekstra kan Rusland met het gas Europese landen politiek afpersen. Hoekstra zegt dat de Russische cyberaanval in Den Haag... die afgelopen week bekend werd, opnieuw laat zien... waarom het geen business as usual is met Rusland. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei heeft zijn ontslag ingediend. Hij is opgepakt in China omdat hij wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Wat dat precies inhoudt is niet bekend.